Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. GroenLinks heeft als laatste ingestemd met het principeakkoord over de bezuinigingen... dat de fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks sloten. Daarmee kan het akkoord rekenen op een Kamermeerderheid. GroenLinks-leider Sap zei dat er nu een eind komt aan de rechtse wind van de afgelopen tijd. In de afspraken staat onder meer dat de AOW-leeftijd sneller omhoog gaat, dat de ambtenaren er geen salaris bij krijgen, dat de duur van de WW wordt aangepakt en dat er iets gebeurt aan de hypotheekrenteaftrek. Ook zou een deel van de bezuinigingen uit het regeerakkoord van 2010 worden verzacht, zoals het passend onderwijs en het persoonsgebonden budget. Het Nederlandse akkoord over de bezuinigingen is hoopgevend. Dat vindt Eurocommissaris Reen van Economische Zaken. Volgens zijn woordvoerder is het goed dat de meeste politieke partijen de noodzaak inzien om de problemen aan te pakken. Nederland moet uiterlijk 30 april een pakket bezuinigingsmaatregelen inleveren bij de Europese Commissie. Daarmee moet het begrotingstekort in 2013 tot onder de 3% zijn teruggebracht. Woningcorporatie Vestia gaat de komende 10 jaar 15.000 huurwoningen verkopen en alle nieuwbouwplannen worden geschrapt. Met deze ingrijpende maatregelen denkt de corporatie weer gezond te kunnen worden, schrijft minister Spies aan de Tweede Kamer. Vestia dreigde dit voorjaar failliet te gaan. De noodlening van anderhalf miljard euro kon dat maar net worden voorkomen. De man die is opgepakt voor het misbruiken van twee meisjes uit Oudenbos heeft nog een derde meisje misbruikt. Dat concludeert de politie op basis van beelden die bij de man zijn gevonden. Het politieteam dat zich bezighoudt met de zaak heeft nog niet achterhaald wie het meisje is. De verdachte uit Roosendaal werd in februari opgepakt voor het ontvoeren en misbruiken van een meisje van zes uit Oudenbos. De man bekende en gaf toe dat hij ook een ander meisje had misbruikt. Het weer, eerst nog wat buien, maar later op de avond wordt het droog. Morgen vrij veel bewolking, maar ook af en toe zon. Het wordt dan 16 of 17 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De files van de avondspits lossen nu vrij snel op. Er staan er nog 21. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij de afrit Bunschoten 5 kilometer. De andere kant op tussen het knooppunt Hoevelaken en Eembrugge 7. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Knopend Deil 6. A10 West naar Zaanstad bij de Continental 4. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug 4. Verderop richting Arnhem bij Driebergen 6. A15 van Gorkum naar Nijmegen bij Geldermalsen 4 na een ongeluk.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 hearts away tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. I'm the uptown ain't nigga, you know what's up or don't you? Word who made ya? I'm a rude bitch nigga, what are you made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight, I'ma do one two, fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga, bet you do want to, fuck. Fuck them like you do want to, come. You gated, get discovered, I'm a two one deuce, cock a lickin' in the water by the blue bayou, caught the warm goose, and you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude, plus your bitch might lick it, wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to you day. I'm the new ship from young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? i am a to ruin you, cunt. I'ma ruin much wrong get a match you want too much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too pop. You playing with your butter like a boo, won't you cock the gun too? Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating. I'm a new one too, huh?